Lot Lewin met het NOS Journaal. De Rotterdamse politiechef noemt de railschoppers die gisteravond in Rotterdam gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie criminelen die maar één doel hadden, namelijk het belagen van de politie. Volgens Westerbeke hebben agenten echt in het nauw gezeten. Hij stelt dat er heel wat moet gebeuren voordat een politieman zijn wapen trekt of gericht schiet. De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar de situatie. Bij de rellen gisteravond in het centrum van Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt door een kogel. Volgens de politie politie allebei railschoppers. Tot nu toe zijn 51 mensen opgepakt. Vanmiddag waren er demonstraties tegen het coronabeleid in Amsterdam en Breda... en die verliepen voor zover bekend rustig. De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-coronabeleid. Dat heeft voorman Gert-Jan Segers gezegd op het congres van de ChristenUnie. Bij 2G-beleid krijgen alleen gevaccineerde of herstelde mensen toegang tot bepaalde locaties. Het demissionaire kabinet werkt aan wetgeving om 2G-regels mogelijk te maken. Maar Segers zegt dat dit polariserend werkt. Nederlandse oorlogsmusea spreken zich uit tegen het vergelijken van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de holocaust. In een open brief noemen ze dat onnodig kwetsend voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. De brief is ondertekend door onder meer het Oorlogsmuseum in Overloon, het Fries Verzetsmuseum en het Nationaal Monument Kamp Vught. Bij eerdere coronaprotesten droegen sommige demonstranten jodensterren. En vorige week noemde forumleider Baudet mensen die niet gevaccineerd zijn de nieuwe joden. Het weer. Vanuit het westen trekken regenbuien het land over. De minima liggen rond de 10 graden. Morgenochtend is er vanuit het noordwesten wat ruimte voor de zon.